Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoum is vanochtend een passagiersvliegtuig beschoten. Dat net wilde vertrekken naar Saoedi-Arabië. Er waren passagiers en bemanningsleden aan boord. Zij zijn naar de Saoedische ambassade gebracht. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Op het vliegveld is de hele dag gevochten door het leger en een paramilitaire strijdgroep. Ze zeggen allebei dat ze de luchthaven en andere belangrijke plekken in Khartoum in handen hebben. KLM vliegt normaal gesproken over Soudaan naar andere Afrikaanse landen, maar vliegt voorlopig om. De Amerikaanse wapenlobby wil ondanks de vele schietpartijen in de VS meer vuurwapens. Dat is de belangrijkste boodschap op het jaarlijkse congres van de Nationale Wapenclub NRA. Prominente conservatieve politici, onder wie oud-president Trump... zeiden in hun toespraken dat het toenemende wapengeweld in de VS... alleen kan worden tegengehouden door burgers meer vuurwapens te geven. Volgens de laatste cijfers zijn er dit jaar in de VS al 214 mensen omgekomen... bij 155 schietpartijen, waarbij minimaal vier mensen gewond raakten of gedood werden. In Alkmaar is vanmiddag een meisje van vijf overleden... nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. Dat meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. ook de motorrijder van 26 raakte gewond. Hij is opgepakt en wordt later verhoord over zijn rol in het ongeluk. Tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp op de Veluwe zitten... hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze zeggen dat ze geen enkele privacy hebben en klagen over het eten, het onderwijs en de zorg. Er verblijven sinds een jaar ruim 300 Oekraïense vluchtelingen in de legerbarakken in Harskamp.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 Enjoy the weekend. This is intense. Been given a chance. find the feel with your feet, ask yourself, can you dance? Could it be that you would understand the beat to which we dance more clearly had you been given a chance? been given a chance? Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Been given a chance. Ask yourself Tech House. DJ Malzo. Live on the main stage. This is Intense Radio. Oh, Radio.